Komt door de droogte die maar aanhoudt, stijgende voedselprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne en ook nog geen sprinkhanenplagen. Volgens hulporganisatie gebeurt er te weinig om de landen te helpen, zegt Oxfam Novib. Wat we zien is dat, ja, dat het eigenlijk voor sommige rampen dat het makkelijker is om aandacht eh, daarvoor te krijgen dan andere. En voor sommige dingen ja, wordt er wel de keuze gemaakt om daar geld voor, voor vrij te maken. Eh, en dit lijkt eigenlijk op dit moment ja, een vergeten ramp te zijn. Volgens de organisaties is er meer dan 4 miljard dollar nodig om de landen te helpen. Sinds het begin van de oorlog zijn er rond de Oekraïense hoofdstad Kiev... meer dan 1200 lichamen van burgers gevonden. Dat heeft een politiechef gezegd, meldt persbureau Interfax Ukraine. Volgens hem zijn de meeste omgekomen door kogels uit automatische wapens. Er zouden nog steeds nieuwe graven met burgers worden gevonden. Het is vandaag verantwoordingsdag en dat betekent dat ministeries hun financiële jaarverslagen moeten inleveren ter controle. En wat blijkt, de overheid heeft de financiën voor het derde jaar op rij niet op orde. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Er mag een foutmarge zijn van 1%. Er kan tenslotte altijd iets fout gaan. Maar met een foutmarge van 5% scoort ons kabinet geen voldoende. Ze leggen de oorzaak bij de coronacrisis. En niet alleen wij lopen te zweten met dit warme weer. Ook voor schapen met een dikke vacht is het afzien. In Ter Apel in Groningen werden de dieren vandaag verlost van hun jasje. Maar een schaap een beetje netjes scheren zonder dat hij in paniek raakt is soms een uitdaging. Deze schaapsherder vertelt zijn tactiek. Als je een slag een te pakken hebt, zeg maar, dan vallen mee. Dit is een soort techniek zeg maar, wat je gebruikt. Je moet eh, de, machine het werk laten doen zeg maar, en dan zorgen dat je de ontspanning zoekt van een schaap. Zeg maar als je gaat, gaat uh, tegenstribbelen, dat je dan stopt of uh, dat je hem anders pakt. Anders gaat je alleen maar meer tegenstribbelen, zeg maar. Dat was alleen maar moeilijker. Ja, je moet dus de machine het werk laten doen. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Morgen is er opnieuw veel zon, maar het is wel drukkend warm. En er geldt ochtends en middags code geel... omdat er flinke onweersbuien overkomen. Temperaturen van 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate.